Levi van Eck met het NOS-journaal. Demissionair minister De Jonge heeft aan festivalorganisator Mojo gevraagd... om voorlopig geen dance-evenementen te organiseren... omdat ze het juridisch niet kunnen afdwingen. Dat zei directeur Ruben Brouwer in het tv-programma Op1. Popconcerten mogen waarschijnlijk vanaf volgende week zaterdag weer... met maximaal driekwart van de zaalcapaciteit... Volgens Brouwer wilde het kabinet afspraken maken om dansen nog even te verbieden omdat er juridisch geen onderscheid gemaakt kan worden tussen popconcerten en dansevenementen. In Rotterdam is een man omgekomen bij een schietpartij. Rond half elf werden schoten gehoord in het stadsdeel Feyenoord. De politie heeft de man nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Over het motief en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De Sociaaldemocraten hebben in Noorwegen de verkiezingen gewonnen. De oppositiepartij van Jonas Kaar Steuren wist 48 van de 169 zetels te behalen. De huidige premier Erna Solberg van de conservatieve partij heeft inmiddels haar aftreden aangekondigd. Ze was sinds 2013 aan de macht in Noorwegen. Steuren kan nu een regering gaan vormen, maar voor een meerderheidskabinet heeft hij nog wel de steun van andere partijen nodig. Hij wil onder meer de belasting voor de rijken verhogen en de CO2-uitstoot in zijn land verder terugdringen. In Ede zijn vannacht 20 auto's beschadigd door meerdere branden. De brandweer moest op zes verschillende plaatsen in actie komen om het vuur te blussen. De branden woeden in de wijk Veldhuizen in het noordwesten van Ede. Rond half drie meldde de brandweer dat het vuur onder controle was. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het weer regionaal kan het mistig zijn. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Overdag schijnt de zon geregeld bij maximaal 26 graden. Later neemt de kans op een onweersbui toe. Morgen vallen nog enkele buien. De dagen daarna wordt het droger.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 Ik heb vier, vijf bitches, nee zes, ik kom binnen, aha. Veel te clean, aha. Nam je meid en ik vluchtte van de scene, aha. Komt er vaak als een verliezer uit de scheme, aha. Nu moet ik wel pakken wat ik verdien, aha.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 Zet je kom en zet die shit in mijn Kom binnen, uh uh-ha, met je bitch, uh uh-ha. Hey, shorty, kom schudden tot mijn dick, uh ha Let's get it, uh uh-ha, let's get it, uh uh-ha. Hoe je make-up en je outfit is killing, uh uh-ha.